Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de maand mei zijn huizenprijzen nog sneller gestegen dan in vorige maanden, meldt het CBS. Koopwoningen waren gemiddeld 12,9% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste toename sinds 2001 en ook meer dan de vorige topstijging in april van 11,5%. Ook valt op dat er in mei veel minder woningen van eigenaar zijn gewisseld dan een jaar geleden. De Duitse politie zegt dat de twee lichamen die langs de Waal zijn aangespoeld... vrijwel zeker van twee Duitse meisjes zijn van 13 en 14. Volgens de politie komen de omschrijvingen overeen met twee meisjes... die vorige week woensdag verdwenen toen ze aan het zwemmen waren in de Rijn bij Duisburg. DNA-onderzoek moet uitsluitsel geven. De twee waren gaan zwemmen met een vriendin. De vriendin kon uit het water worden gehaald, maar overleed kort daarna. Het voetbalstadion in München mag morgen niet worden verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. De gemeenteraad wilde de Allianz Arena verlichten met Pride-kleuren... tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije. Dit als protest tegen de nieuwe Hongaarse anti-homo-wet. Maar voetbalbond UEFA heeft dat verboden volgens de Duitse krant Bild. Alle stadions zouden volgens de regels moeten zijn voorzien van de kleuren van de UEFA en de deelnemende landen. Regisseur Steven Spielberg gaat films maken voor Netflix. Zijn productiebedrijf Amblin Partners gaat meerdere films produceren voor de streamingsdienst. Welk bedrag daarmee is gemoeid is niet duidelijk. Enkele jaren geleden sprak Spielberg zich nog uit tegen streamingsdiensten vanwege hun verdienmodel. Maar na gesprekken met de directie van Netflix is hij naar eigen zeggen enthousiast geworden. Het weer nog. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden vannacht.